Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle oranjes zijn afgelopen weekend teruggekomen uit Griekenland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima kwamen zaterdag hals over kop terug van vakantie. wat veel mensen die koninklijke zonvakantie tijdens corona niet oké vonden. Prinses Ariane zat wel in het vliegtuig, maar er zouden geen tickets meer zijn voor haar zussen Amalia en Alexia. Verslaggever Kizia Hekster. Wat ik ervan begrijp is dat de koning en de koningin toen al hebben besloten... dat de oudste twee tot vandaag zouden blijven. En dus niet zondag of maandag met een ander vliegtuig eerder naar Nederland terug zouden komen. Waarom dat is gebeurd weet ik niet. Maar het lijkt er wel op dat dat vrijdag allemaal al besloten is. Premier Rutte gaf later tekst en uitleg over de koninklijke vakantie... maar zei toen niks over de achtergebleven prinsessen. Die zijn vanavond teruggekeerd. De man die eind vorige maand met de auto inreed op een groepje mensen voor een café in het Brabantse Rijsbergen zegt dat hij dat niet expres deed. Hij wilde remmen, maar trapte per ongeluk op het gaspedaal. Deze buurvrouw hoorde piepende banden en gegil. Het schijnt dat het allemaal ja, achteraf wel meeviel. Met een kneuze enkel en een eh, dikke lip. En ja, dat is wel uh, schrikken natuurlijk. Het Openbaar Ministerie gelooft niks van het verhaal en noemt het poging tot doodslag. Er komen strengere maatregelen in en om Manchester. Dat wel wat voeten in de aarde. Het stadsbestuur wilde alleen in lockdown als ze meer steungeld zouden krijgen. Maar dat gaat hem niet worden. Premier Johnson dwingt de stad om maatregelen te nemen. Alle horeca moet dicht en bezoekjes mogen voorlopig niet meer. En Eugène uit Rukven in Brabant heeft geen nachtlampje meer nodig. Door een gigantische reclamezeil langs de A58 wordt zijn slaapkamer al helemaal verlicht. Ja, we staan ermee op en we gaan er weer eh, mee naar bed. Dus eh, op het moment dat we de slaapkamer binnen gaan, eh, ja, dan valt het eh, ook toch wel eh, direct op het, op het grote scherm. Het stel probeert daarom van alles om het toch nog een beetje donker te krijgen in de slaapkamer. Nou, de gordijnen alleen waren niet afdoende. Dus we hebben er wel voor gezorgd, ja, dus met wat luxeflex, dat we nog wat extra, ja, e-, e-, extra verduistering kregen in de, in de slaapkamer. De gemeente laat weten dat ze inmiddels hebben gepraat met klagende buurtbewoners... en dat de reclamezuil wat minder licht geeft. Het weer nog, het is bewolkt en regenachtig. En ook morgen harde wind en eerst buien. Later is het wel vaker droog en breekt de zon wat vaker door.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom aan iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort, in het buitenland, waar dan ook. Ik heb nog een eh, uur lang vol met eh, heerlijke nummers voor u. En het eerste nummer van dit uur was van Clifford Jordan. Het komt van zijn album Glass Beat Games uit 1973. nummer heet Eddie Harris... En hij werd hierop onder andere vergezeld door Cedar Walton op piano. We gaan verder met een nummer van Carl Shader samen met Carmen McRae. Het komt uit het album Heatwave uit 1982 en het nummer heet Evil Ways. you've got to change, baby. samen met Carmen McRae, Evil Ways. Het volgende nummer heeft een eh, kleine introductie. Het is namelijk een eh, optreden in 1975 bij het eh, Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren. Het is Red Rodney, een legende uit de Bob... die al met Charlie Parker heeft samengespeeld. Hij wordt vergesteld door het Herman Scho Schoonderwald Quintet... waarop Herman Schoonderwald alt saxofoon en klarinet speelt Samen met Nico Bunning op piano, Wim Esset op bas en Peter Ima op drums. Red Rodney gaat zichzelf even kort introduceren in het Engels. In het Nederlands, het komt eigenlijk omdat hij eh, als blanke met een zwarte band speelde... En hij mocht in die tijd niet mee naar optredens eigenlijk. En daarom heeft hij een bijnaam gekregen die hij zelf gaat uitleggen. For those of you who read the book Bird Lives, which has been recently published and written by Ross Russell, in one of the chapters dealing with my relationship with Bird, it mentions a period when we went down to southern United States and had a lot of humor with all the sadness and bigotry that we found. And those of you who read the book remember that I was called Albino Red. <laughs> Unbeknown to me, Bird advertised because I wasn't allowed to go down south with a black band. He told the promoters, Don't worry about him, he's an albino and as I walked into the first date in South Carolina, I saw the sign The King of Bebop, Charlie Parker, featuring albino red blues singer. and now I wondered, what the heck am I going to do? So I quickly ran out and bought a record that Dizzy Gillespie made of school days. And I'd like to do that for you now to show you what we did down south and passed for the whole month's tour. Albino Red and School Days. and and writing arithmetic. Talk to the tune of the hickory stick. I was your very a girl in Gallico. Humpty, Humpty Dumpty was sitting on the wall. Yes, Humpty Dumpty on the wall. Humpty Dumpty had a fall, and all the king's horses and all the king's men could put Humpty back again. Jackie, Jackie Horner was sitting in the corner. Well, Jackie Horner in the corner eating his Christmas pie. He stuck in his thumb, pulled out a plum and said, "What a great guy of mine!" Rodney samen met het Herman Schoon Schoonderwald Quintet. Live opgenomen in Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Art Blakey en de Jazz Messengers. Art Blakey heeft in verschillende samenstellingen veel successen gehaald door de jaren heen. Een van zijn ehm, vroegere samenstellingen is mijn favoriete samenstelling. Samen met Wayne Shorter op tenorsax, Lee Morgan op trompet, Bobby Timmons op piano en eh, Jimmy Merritt op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Gaat u luisteren naar Dead Deer. Dat komt van het album The Big Beat uit 1960. Art Blakey en zijn Jazz Messengers met Dead Deer. Ik ga verder met opnieuw een live nummer... opgenomen in het Concertgebouw in 1956. In het eerste uur had ik ook al een live nummer opgenomen in Amsterdam... samen met um, Lee Konitz, onder andere Zoet Sims. Twee jaar eerder, in 1956, was Zoet Sims ook in Amsterdam... En toen trad hij op met Gary Mulliken. Gary Mulliken had een sextet in die jaren. Was niet heel erg ehm, commercieel bekend. Maar heeft daar geweldige muziek mee gemaakt. Onder andere met trombonist Bob Brookmeyer. Op trompet John Eardley, bas Bill Crow en op drums Donald Bailey. Gaat u luisteren naar het nummer Mudbug. Thank Carrie Mulligan met Mudbug. Opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam in 1956. We gaan iets heel anders doen. We gaan naar Sammy Davis Jr. Een artiest die ik niet zo heel vaak draai... maar ook wel een heerlijke sound heeft. Ik ga het nummer draaien dat heet I'm Gonna Live Till I Die. Het komt van het album The Wham of Sam... till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take this town and turn it upside down. I'm gonna live till I die. They're gonna say, What a guy. I'm gonna play for the sky. I ain't gonna miss I'm gonna live till I die. The blues I'll lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but till then. Well, gonna dance, gonna fly chance riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, yes, until I die. The blues will lay low. I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then. Sammy Davis Jr. met I'm Gonna Live Till I Die. Het volgende nummer wat klaar ligt heet Stumbling. Het is van Bob Crosby met zijn Bobcats. Het komt van het album The March of the Bobcats. De Bobcats was een uh, Dixieland band van eh, Bob Crosby. Bob Crosby, de eh, jongste broer van de, ja, natuurlijk de befaamde Bing Crosby. Hij heeft een orkest overgenomen, geleid gedurende lange tijd... en daarin hebben vele grote andere solisten meegespeeld. Waaronder Glenn bijvoorbeeld, maar ook Doris Day in haar eh, beginjaren. Gaat u luisteren naar Stammeling van Bob Crosby en zijn Bobcats. Crosby met zijn Bobcats Stumbling. We gaan eh, een beetje springen in de tijd, maar wel weer naar een big band. En het is een big band eh, die een live optreden deed in de Village Vanguard in 1967. Het is de band van Ted Jones en Mel Lewis. Ze spelen samen met een eh, ja, enorme kast. En ik kan die natuurlijk niet allemaal opnoemen. Maar onder andere Bob Broekmeyer op trombone. Roland Hanna op piano. En Pepper Adams als solist. Gaat u luisteren naar Don't Get Sassy van Ted Jones en Mel Lewis. Ted Jones en Mel Lewis. Ik ben alweer toegekomen aan het eh, einde van dit eh, programma. En voor het einde van dit programma heb ik eh, uitgekozen een klassieker. Het is de Peter Gunn team van The Music from Peter Gunn... gemaakt door Henry Mancini. Het is een album gewijd aan de Amerikaanse televisieserie Peter Gunn. En met dit album heeft Henry Mancini een Grammy Award gewonnen... Gaat u luisteren naar Peter Gunn. En als ik nog een klein beetje tijd over heb... Eh, Fallout, een ander nummer van dit album... Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het vandaag samengesteld en gepresenteerd. Met veel plezier. Tot een volgende keer. Fijne zondag. En luister nog heel even naar Henry Mancini met Fallout.